Clemens Peters met het NOS-journaal. Hamas heeft alsnog de namen bekendgemaakt van de drie gijzelaars die morgen worden vrijgelaten. Het zijn drie mannen die bij de aanval op 7 oktober 2023 werden ontvoerd door Hamas. Het is de tweede keer sinds het staakt het vuren van kracht is geworden dat er mannelijke gijzelaars vrijkomen. Eerder vandaag zei Hamas dat Israël zich niet houdt aan de afspraken van het staakt het vuren. Zo worden er te weinig vrachtwagens met hulpgoederen in Gaza toegelaten. Het leek erop dat Hamas daarom de namen van de gijzelaars nog niet bekend maakte. De kandidaten voor het voorzitterschap van de FNV zijn bekend. Huidig voorzitter Tuur Elzinga biedt de strijd aan met zijn vicevoorzitter Zakaria Bouvangacha. De bijna 900.000 leden kunnen vanaf 19 februari stemmen. En twee weken later wordt dan de uitslag bekend. De verkiezingsstrijd valt samen met een aantal conflicten binnen de bond. Vicevoorzitter Bouvangacha vindt bijvoorbeeld dat hij is tegengewerkt door het bestuur... om een gooi te doen naar het voorzitterschap. Zo werd onterecht een gerucht verspreid dat hij grensoverschrijdend gedrag had vertoond. De Zweedse politie heeft alle tien slachtoffers van de schietpartij... in een school voor volwassenenonderwijs in Eurebro gisteren geïdentificeerd. Het zijn behalve de dader van 35 drie mannen en zeven vrouwen. zij variëren in leeftijd van 25 tot 68 jaar. Over het motief van de schutter heeft de politie nog geen mededelingen gedaan. De Nederlandse ijshockeysters gaan niet naar de Olympische Winterspelen. Door een 8-0 nederlaag tegen gastland Zweden kan Oranje niet meer als poolwinnaar eindigen op het laatste Olympische kwalificatietoernooi. De kansen van Nederland waren na gisteren al drastisch geslonken door een 3-1 nederlaag tegen Denemarken. Noorwegen is zondag de laatste tegenstander van Oranje, maar dat duel gaat nergens meer over. Het weer vannacht lokaal een opklaring. Morgen vrijwel overal bewolkt.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 Say, I don't know, I don't know, I don't know. throw it back. robotic. Pull the plug and push to start it. Take the step, disregard it. Push my button, push to start it. This hypnotic, this robotic. Pull the plug and push to start it. Take the step, disregard it. Push my button, push to start it. Push to start it. Push to start it. Push to start it. Push to start it. Push to start it. Push to start it. Push to start it. Push to start it. Push to start it. Push to start it. Push to start it. Push to start it. Push my button, push to start it. my button, push to start up. Push my button, push to start up. start it. Push my button. Push to start it. Push my button. Push to start it. Push my button. Push to start it. Push my button. Push to start it. robotic. Pull the plug and push to start it. Pick the step, disregard it.